Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ierland zijn zeker drie doden gevallen bij een explosie op een tankstation. Dat gebeurde gistermiddag in het dorpje Creeslaw in het noordwesten van Ierland. De oorzaak is nog onbekend. Door de explosie werd een groot deel van het tankstation verwoest... net als meerdere panden in de omgeving. Gevreesd wordt dat het niet bij drie doden blijft. Er zijn veel gewonden en er zitten nog mensen vast onder het puin. Een lokale parlementariër zegt dat het hele dorp in shock is. De Oekraïense autoriteiten hebben in Liman een massagraf gevonden. De stad in de regio Donetsk werd vorige week door Oekraïne heroverd op Rusland. In het massagraf liggen zowel Oekraïense militairen als burgers. Hoeveel precies moet nog worden vastgesteld. De lokale politie schat dat het zo'n 180 lichamen zijn. Onder de doden zouden ook kinderen en complete gezinnen zijn. Er komt geen algeheel verbod op trustkantoren, schrijft minister Kaag van Financiën. Haar voorganger Hoekstra had zo'n verbod laten onderzoeken... omdat er in de sector veel misstanden waren. De kantoren bieden bedrijven financiële diensten... en in het verleden waren verschillende kantoren betrokken... bij belastingontwijking, witwassen en grote corruptiezaken. De onderzoekers stellen nu vast dat een verbod op trustkantoren geen zin heeft... omdat witwassers ook zonder de kantoren brievenbusfirma's kunnen gebruiken. In Thailand wordt massaal gerouwd voor de slachtoffers van het bloedbad... dat donderdag werd aangericht bij een kinderdagverblijf. Veel mensen leggen er bloemen neer, onder wie de premier van Thailand. De koning en koningin hebben in het ziekenhuis een aantal gewonden bezocht. Donderdag doodde een oud-politieman op een kinderdagverblijf 34 mensen, onder wie 23 kinderen. Later vermoorde hij ook zijn vrouw en kind, daarna pleegde hij zelfmoord. Het weer. Vannacht trekt vanuit het westen een regengebied over. Aan de kust kan het flink waaien. Minima tussen 9 en 12 graden. Overdag kan in het noorden nog een bui vallen.